Mark Hokke met het NOS Journaal. Bij Bijbest zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen zijn er volgens de politie slecht aan toe. De spookrijder reed frontaal op een andere auto. Daarin zaten drie mensen, volgens Omroep Brabant een gezin. De moeder en zoon zijn zwaar gewond, de vader is overleden. Volgens de politie is het een enorme ravage op de snelweg. De A2 is bij Best in de richting van Maastricht afgesloten. Van woningen in Nederland is vanaf vandaag de WOZ-waarde openbaar. Op internet is daarvoor een register gelanceerd, woz-waardeloket.nl. Bij dat register zijn ongeveer 100 gemeenten aangesloten... met een kwart van de huizen in Nederland. Andere gemeenten is het vanwege IT-problemen niet gelukt... om op tijd de gegevens aan te leveren. Door de waarde van onroerende zaken openbaar te maken... kunnen mensen makkelijker de waarde van hun huis vergelijken met dat van anderen en op die manier zien of er onverklaarbare afwijkingen in zitten. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje in verband met het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. De ambassadeur moet zich maandag op het ministerie in Moskou melden. Gisterochtend ontbood minister Koenders de Russische ambassadeur om hem te laten weten dat Nederland niet blij is met de Russische kritiek op het internationale onderzoek naar de ramp. 25 gemeenten mogen vanaf volgend jaar gaan experimenteren met de bijstandsregeling. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken afgesproken met de deelnemende gemeenten. De bedoeling is om bijstandsgerechtigden minder verplichtingen op te leggen en meer ruimte te geven in zichzelf te investeren. Het weer, opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust is kans op een enkele bui. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Overdag schijnt met name verder landinwaarts de zon geregeld. Later vanuit het zuidwesten meer bewolking en buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 19 graden.